Dat is net bekendgemaakt in Hilversum, waar radio- en televisiezenders de hele dag in het teken stonden van Giro 555. Aan het eind van de dag was er meer dan 41 miljoen euro gestort en minister Koenders verdubbelde dat bedrag namens het kabinet. Mensen, bedrijven en overheidsinstellingen in het hele land hielden acties om geld in te zamelen. Zeven radiozenders maakten een gezamenlijk programma onder de naam Radio 555. Vanaf half negen was er op tv het benefietprogramma Nederland helpt Haiti, waar veel politici en andere bekende Nederlanders in het panel zaten, waar mensen hun financiële bijdrage konden melden. Het bedrag van ruim 83 miljoen euro dat tot nu toe is gestort is niet het eindbedrag. Giro 55 blijft nog geopend. De Algemene Rekenkamer gaat erop toezien hoe de giften aan Haiti worden besteed. Nederland biedt het marineschip Johan de Wit aan voor hulpoperaties in Haiti. De Europese Unie heeft alle lidstaten gevraagd om te kijken wat ze kunnen doen. Het Nederlandse marineschip kan veel hulpgoederen en materialen vervoeren. En ook kan aan boord groot materieel mee, zoals shovels en landingsvoertuigen. Ook kunnen twee pelotons mariniers worden ingezet. De EU maakt nu een inventarisatie van het aanbod van de lidstaten. Minister Verhagen heeft gezegd dat Nederland de inzet van de Johan de Wit graag voor zijn rekening neemt. Maar dan moet het schip wel echt hulp kunnen bieden.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 exalted.